Drie uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Het monument voor de slachtoffers van 11 september in New York is al een miljoen keer bezocht. 16 weken geleden werd het monument onthuld. Het gebeurde bij de herdenking van de aanslagen tien jaar geleden. Op de plek waar de Twin Towers stonden staan nu twee grote waterbassins... met op panelen de namen van de bijna 3000 slachtoffers. Dagelijks wordt de plek in Manhattan door zo'n 10.000 mensen bezocht. En er mogen telkens 1500 mensen tegelijk het monument bezichtigen.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 Volgens verschillende bronnen zijn ook enkele brandweermannen om het leven gekomen. Wat er precies is ontploft is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de explosie in Rangoon is nog onduidelijk. In Antwerpen zijn 15 leden van een radicale moslimbeweging opgepakt. De groep Sharia voor Belgium hield een kleine manifestatie... maar had daar geen vergunning voor aangevraagd. Toen agenten om legitimatie vroegen werden de actievoerders agressief... en werden ze opgepakt. Volgens de politie deelden de moslims in het centrum van Antwerpen pamfletten uit en spraken ze voorbijgangers aan. Ze pleiten voor de invoering van een islamitische wetgeving. De Brabantse politie heeft in Aarle-Rikstel in een auto een lading gevaarlijk en verboden knalvuurwerk gevonden. Agenten zagen de auto dinsdagavond staan. En er zaten drie jongeren in die aan het blowen waren. Bij het doorzoeken van de auto vonden de agenten een tas met 99 nitraatbommen. Ook zijn drie zakjes wiet in beslag genomen. Het weer, vannacht is het helder. In het noorden komen een paar buien voor en het koelt af naar zo'n 4 graden. In de loop van de dag neemt de buiigheid toe met kans op onweer en hagel. En er staat een stevige westenwind. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA, de nacht van de studiosessies. met Roel Koeners. Here we are again. It's like Day again. The most simple words I would say come my wrong. loving norms can't find the way to man. en na eh, optreden 17 september eerder dit jaar... in het programma Spijkers met Koppen. Javanka en Drop It. Welkom, dit is de allereerste aflevering van de Nacht van de Studiosessies waarin ik je opnamen laat horen die afkomstig zijn uit eh, radio- en televisieprogramma's van niet alleen de Nederlandse omroepen, maar ik heb ook een paar eh, exclusieve opnamen. Carol Emerald bij de BBC, met een liedje dat ze nog nooit in, op de plaat heeft gezet. Dat hoor je tussen vijf en zes. En verder nog eh, exclusieve opnamen uit het VRT-archief. Ik laat je nou, wanneer zal het zijn? Over een klein half uurtje luisteren naar een opname van Marieke Jager... die een liedje zingt van Tom Helsen. Ook nooit in Nederland uitgebracht. Dat hoor je allemaal hier bij De Nacht Klinkt Anders. Maar dan als zijnde de nacht van de studiosessies. Het volgende wat je gaat horen, dat is van een... Eh, ja, nu we toch over België hebben, over een, eh, van een Belgisch artiest. Heeft eh, verschillende roots en hij was 4 november 2004 te gast, de muzikale gast in Met het oog op morgen.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 Start building a throne out of worn out razors. Look at you shaking, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. While you making up stories, trying to make it okay, you'll be bringing them in to let them out and play.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 Um, this is to call called "Carolina in My Mind." Can't you see the sun shining? Can't you feel that moonshine? Painted just like a friend of mine to hit me from behind when I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her way and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind, love's the finest thing around whispers something soft and kind. And hey, baby, sky's on fire, I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? To just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? They hit me from behind when I'm gone to Carolina in my mind. Dark and silent, late last night, I think I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at night signs that might be omens say I'm going, I'm going, I'm gone to Carolina in my mind. It's where the holy host of others standing around me. Still I'm on the dark side of the moon. And it looks like it goes on like must forgive me if I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like wine to keep me from behind when I'm gone, Carolina in my mind. On to Carolina in my mind. Already gone, I'm gone. Say nice things about me, cause I'm gone all and gone. Have to carry. dat eh, je als VARA-medewerker bijzonder vereerd bent als er een gast langskomt. Dat was bijvoorbeeld op 7 oktober 1993 de gast. Een hoop mensen die achter de ruit stonden mee te kijken naar het optreden van James Taylor. 7 oktober 1993. Hij zong daar twee liedjes, Carolina on My Mind... En dat andere liedje, You've Got a Friend, eh, daar baal ik ontzettend van. Want ik heb die band op een gegeven moment teruggevonden in de archieven. En daar zat een technische fout in. Halverwege werd het nummer eh, door techniek afgebroken. Het was niet de schuld van James Taylor. En eh, nou, het was niet meer te repareren. En dan baal je inderdaad, dan baal je inderdaad. Maar goed, deze eh, opname met dat Carolina in my mind... die is gelukkig nog bewaard gebleven. En ik heb hem je met trots kunnen laten beluisteren. James Taylor, Carolina on my mind. De nacht klinkt anders met een speciale uitzending. De nacht van de studiosessies. Eigen opnamen. Opnamen uit het eigen archief, uit heden en verleden. Niet alleen varen opnamen, ook opnamen van de NOS, de NPS destijds. En de EO zelfs, daar hebben we ook opnamen van. En wat je nu gaat horen, dat komt dan weer uit de eigen kelders. Je hoort, eh, wat je nu gaat horen, dat was ooit te gast bij Giel. En de naam viel al eerder, Caro Emerald. Dit is een liedje van Caro Emerald. Maar dan op een hele speciale manier. Een instrumentale versie van A Night Like This... is op Torgel. En Torgel werd bespeeld door Sven Hemmens Sol. Een opname uit het programma van Giel op de vroege ochtend 3 29 april 2010. Toen werd dat allemaal gemaakt. Welkom bij de Nacht van de Studiosessies. Je kan meekijken op de website van eh, De Nacht Ging Anders. Daar vind je bij wijze van hoge uitzondering de playlist... met daarop de titels van de artiesten die je hoort. Maar ook eh, kan je daarop vinden uit welk programma bepaalde opname komt en wanneer het is opgenomen. Dit wordt Charles Kooijmans uit Kunststof, 7 april 2010. Met Carilio Blind Love. There's a face in the window. There's a voice in my ear. There's a ghost in the shadow. It's all too clear. I've been screaming inside of a dream, but it makes no sound. Do you know what I mean? As I stumble in darkness and sin, I let your poison soak right through my skin. That the fool I am fool I'll be. Cause a blind love is all I can see. satisfied. fool I am and the fool I'll be. Cause a blind love is all I can see. Sometimes when this place gets kind of empty Sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight curtain down in Memphis. Lower the curtain down alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were something quite peculiar. Something that shimmers. uit de VARA-periode van 2 meter de lucht in. De opname die werd gemaakt 10 maart 1988 hier in de Hilversumse radiostudio. En je kon luisteren naar de Church onder de, church onder de, mil, under the Milky Way of Love. Dat kon je beluisteren. recente VARA-opname. Die is van afgelopen september, wat mij betreft, de mooiste opname... in de categorie De Wereld Draait Door Recordings. En dat heeft dan te maken met het feit dat het gaat om eh, de poëtische tekst... moeilijke tekst van eh, Joni Mitchell en haar niet voor de hand liggende structuur van componeren. Velavsky, die waagde zich eraan. Just like this train. I'm always running behind the time, just like this train, shaking into town with the brake complaining. I used to count lovers like railroad cars, I counted them on my side. Lately, I don't count on nothing. I just let things slide. And the station master shunting car. for a cause, or a strong cat without claws, or any reason to resume. And I found this empty seat in this crazy, crowded waiting room. Everybody waiting. Old man sitting on his bags, women with that teased up kind of hair. Kids with the jitters and and those wide, wide open stairs, and the kids got. grass and these cactuses rolling by and a bottle of German wine to drink. Settle down into the clickety clack where the stars and the clouds to read. Dreaming of the pleasure I'm gonna have watching your hairline recede, my vain darling, watching your hair and clouds and stars rocking away in a sleeping car. Jealous love is gonna turn me into a crazy monster. Can't find my goodness. I lost my heart. Sour grapes, because I lost my heart. applaus tijdens De Wereld Draait Door Recordings. Die opname van afgelopen najaar waarin je kon luisteren naar Velasquez... die een liedje zong van Johnny Mitchell, Just Like This Train. Nog een live opname en die is dan afkomstig uit de VRT-archieven. Ik laat je een bijzondere opname horen, want het gaat om een liedje... dat gezongen wordt door eh, Marieke Jager. Is nooit in Nederland uitgebracht en in België staat het op een LP... onder de titel The Truth About That Girl and Me. Dat is een LP die Tom Helze in 2010 maakte, de Vlaamse zanger. Het bijzonder van het album was dat hij zelf daar niet op te horen was... maar hij had voor elk liedje een zangeres uitgenodigd. Allemaal zangeressen afkomstig uit België. Maar hij had ook twee Nederlandse zangeressen uitgenodigd... om mee te werken aan die LP, die CD, The Truth About That Girl and Me. De andere was Jacqueline Grovaert. En de ene was eh, Marieke Jager... De VRT eh, had toen het idee geopperd... nou, het is eh, onmogelijk om op tournee te gaan met al die zangeressen. Laten we een eenmalig concert organiseren waarbij al die zangeressen en Tom Helsen samenkomen. Maar Jacqueline Govaert die was destijds verhinderd in verband met zwangerschap. Maar Marieke Jager die was er wel bij. En die cd, The Truth About That Girl and Me... is nooit in Nederland uitgebracht. Omdat er te weinig bekende, voor Nederland eh, bekende zangeressen op stonden. Allemaal Vlamingen, Vlaamse. Maar het is een hele fraaie cd geworden. Marieke Jager, hier exclusief bij de VRT. Ze zingt Sweet Lorraine. Is it true that I no longer exist whenever I'm around you? There's more to this. You got style, yeah, you know just what it takes, but you will never back down. You will keep it straight, and therefore, I bet you are, I bet you are sweet Lorraine, yeah. yeah, yeah. I bet you had more than enough. Ooh. I bet you are. you left when you left. There's more to this. On the side, you got a million things to cope with, but you'll never hide. days of confusion, I need to live them. These guys from our past, I should forgive them. There's no need to worry, and I know that you never did. Dankjewel. Tomos Thomas van de hand gedaan. Ik had een tweedehandse eend zien staan. Ik had geld geleend, ik was opgelicht. De broer was mee karton gedicht, maar ik wou vrij zijn. Ik wou nog wel vrij zijn. Lissabon naar Amsterdam. De panorama had er foto's van. Ik was een 19 en 68. Ik was een 19 en 68. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club fan. Jan Jansen wint de Tour de France. Niks in Vietnam, maar ik was slapen op de dam en vrij zijn. Met iemand slapen en dan vrij zijn. Dat kon alleen in Amsterdam. In Nune kwam daar weinig van. Ik was een 19 in 68. Ik was een 19 in 68. Mager jongenslijf. Ik kan de hinnen waar zal blijven. Ik kan de zeggen wat ik wil. Het liefste wil. Bonkend jongenshart. Wat je ziet maakt dus zo verward. Maar je voelt dat je leeft. In alles dat je leeft. een mooie dag in mei. Knaaks werken op de kwekerij. Blousen uit, hemden uit. in die een liedje vlijt. Ik weet niet waar ik kijken moet. Naar de zulder, want dan zie ik het goed. Tussen de kerstal en de dozen sta ik op mijn tenen en kan ik vrij zijn ik alleen, maar toch vrij zijn. Amsterdam is wijd van hier, met het dakraam op een keer. Ik was 19 in 68, ik was 19 in 68. Mager blijf, maar ik kan de hele waar zal blijven. Ik kan de dus zeggen wat ik wil het liefste wereld. Bonkend jongenshart, wat je ziet maakt je dus zo verward. Maar je voelt dat je leeft in alles dat je heeft. Ik was 19 en 68. Ik was 19 en 68. 19 en 68. 19 68. over een paar weken. Dat zal zijn op 8 eh, januari in de Verkaderfabriek in Den Bosch. Dan zal hij optreden met het Brabants Jazz Orkest. Hier hoort u in ieder geval van hem een opname van 8 mei 2010. Geert van Maasakkers, 19 in 68. Daar kon je beluisteren. Daarvoor de stem van Marieke Jager, zoals ze klonk in 2010 bij de collega's van de VRT in Brussel. Marieke Jager met een liedje van Tom Helsen, Sweet Lorraine. Laura Jansen nu. think you'd like my new hair. I caught it when you weren't there. And pieces of us everywhere were falling down. My bed is now a girl's bed, pink flowers under my head, pillows on your side instead of you.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 What doesn't kill you makes you stronger. I must have the heart. oktober 1997. Denk aan Henk, daar komt deze opname uit. Je hoort het gezelschap Buckshot, Buckshot LeFranc. Doorgaans eh, houden die zich bezig met stevige jazzmuziek... maar dit is dan een popsong. En dat heeft hun destijds een hit opgeleverd. Buckshot LeFranc and Another Day. En daarvoor kon je luisteren naar de stem van eh, Laura Jansen... uit begin 2010 uit het programma van Giel, Single Girls. En dit is Ernst Jans bij Met het Oog op Morgen dan vaar ik weg, mijn eigen lief. Dan vaar ik weg in de morgen. Is er iets waar ik jou sturen kan? Vanuit het land daar in nevels verborgen. Nee, niets is er mijn eigen lief. En iets is er maar later. Eens weer terug een meisje gaan. Terug over het eenzame water. Maar wil jij dan geen kostbaar goed? Uit de heuvels van Girona. zilver, goud of parelmoer. Van de kust van Barcelona. Ach, had ik sterren uit de donkerste nacht. En parels uit de diepste oceanen. Ik gaf ze voor jou kussen zag. Want zij drogen mij de tranen. Maar dat ik vaar voor lange tijd. Is juist waarom ik wil weten. Is er iets waar ik jou sturen kan? dat je mij niet zult vergeten. Ach, wees stil, wees stil en vraag niet meer. Want het baart mij alleen maar zorgen. Ach, wat ik wil van jou vandaag. Ik wil hetzelfde Een brief op een verlaten dag kwam aan uit veroorde. Mijn lief, ik blijf nog even hier. Tot ziens waren de woorden. Mocht jij, mijn lief, zo denken nu Mocht daar het schip dan stranden, weet ik, jouw hart is niet bij mij. Maar ver in vreemde landen. Oh, pas op, pas op voor de westenwind. Pas op voor de stormen die razen. En ja, wat jij mij sturen kan. Uit Spanje, Spaanse laarzen. 27 juni 2010. Ernst Jans was de gast in Met het oog op morgen... en vertelde over zijn project om Dylan te vertalen in het Nederlands... en illustreerde dat met dit liedje uit Spanje, Spaanse laarzen. Het is het Langs de Muziek uit Langs de live muziek. Milo en You Don't Know... Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March, future and past at the same time. I'll make use of the night, start drinking a lot.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 waar toen Milo te gast was en hij zong dit You Don't Know. Het volgende wat je gaat horen, dat komt uit Sarah op zondag... op de zondagavond bij Radio 2. Dorine Weersma. Ik reed een tijdje terug heel vredig over een rotonde. De slaap nog in mijn ogen en de radio stond zacht. Toen ik een roze bobbel zag en even één seconde... aan een baby-ijsbeer in een roze poncho dacht. Die bobbel die zo plotseling mijn volle aandacht scoorde... bleek een onderbroek met daarin een reusachtig lid. Ik werd nieuwsgierig naar aan wie die toe Ik keek omhoog en keek recht in de harses van Jan Smit. Het lid van Jan Smit in een strakke roze boxer. Ik stond van schrik met volle kracht in één keer op mijn rem. Het lid van Jan Smit, onze Nederlandse rockster. Vliegt ons aan in bushokjes, rijdt langs op elke tram. Ik reed een eindje verder en ontwaarde even later een soort gelijke bobbel in een groen met zwarte ruit. Jan Smit zijn lid leek in dat ruitje nog een stuk parater. Bobbels komen onder ruitjes altijd beter uit. wit van Jan Smit in een groen geruite bokser. Het kan in al die bushokjes toch niemand zijn ontgaan. Het lid van Jan Smit, onze Nederlandse rockster. Het leek Goddorie wel een erupterende vulkaan. Dat Jan niet van tv en radio af is te meppen... is iets wat ik heb leren accepteren op den duur. Het fijne van tv is dat je altijd nog kunt zeppen. De radio kan uit en kranten kunnen op het vuur. Maar als je over straat rijdt heb je bitter weinig keuze. Dan krijg je of je wil of niet dat lid dus door je strot. Ik slik een heleboel, want ik ben heus geen religieuze. Maar het lid van Smit dat had ik liever niet gehoord gespot. Het lid van Jan Smit, ja ik ben me rot geschrokken. Ik slipte en mijn auto ging nog net niet in de rail. Het lid van Jan Smit zorgt voor scherven en voor brokken. Ik kan heus wel wat hebben, maar dat lid is mij te veel.